Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Weer een rapport over grensoverschrijdend gedrag binnen de topsport. Het gaat dit keer om de triathlon. Vooral bij de begeleiding van jonge atleten in het Nationaal Trainingscentrum... was de afgelopen 15 jaar van alles mis. Ze moesten extreem op hun gewicht letten en doortrainen met blessures. Een aantal jonge sporters kwam daardoor met flinke mentale problemen thuis te zitten. Commentator Tom van het Hek heeft het rapport gelezen. Ja, het is weer het woord grensoverschrijdend vat het zeg maar allemaal samen... maar als je het leest, eh, ja, het is toch wel weer een, een heel droevig geheel, zeg maar. Jonge atleten die op veel te jonge leeftijd worden overgehaald om naar Sittard te komen. Daar zit het Nationaal Trainingscentrum. in een veel te concurrerend klimaat uh, terechtkomen. De Triathlonbond heeft sorry gezegd tegen alle jonge sporters die er veel last van hebben gehad. Een heftige explosie in een moskee in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Tien mensen hebben het niet overleefd. Ook zijn er veel gewonden. Er ontploft iets tijdens het avondgebed, een van de drukste momenten in een moskee. En Brad Pitt gaat mensen in de Amerikaanse stad New Orleans in totaal 20,5 miljoen euro betalen. De Amerikaanse acteur beloofde te helpen met het wederopbouw van de stad na orkaan Katrina. Hij liet nieuwe huizen bouwen, maar die bleken helemaal niet goed te zijn. Bewoners klaagden over schimmel en lekkende daken. Ze kregen nu allemaal 25.000 dollar. Femke Bol heeft EK-goud in de pocket. Ze won gisteravond de 400 meter met een Nederlands record. Later deze week gaat ze ook voor goud op de 400 meter horde. En als dat lukt is ze de eerste Nederlandse vrouw ooit die dat voor elkaar krijgt. En vanavond staat er ook een bijzondere atleet op de baan, Jahisha Thomas. Zij is een Britse verspringer, maar heeft ook andere banen. Ze is YouTuber, presentator en weervrouw. Good morning and thank you for tuning in this Friday. I'm Jahisha Thomas. Oh my gosh, I've always wanted to be in front of the TV. <laughs> Hi, my name is Jahish Thomas. I am a recent graduate of the University of Iowa Track and Field. De grote vraag die nu nog overblijft, wat voor weer gaat het worden? It's gonna be hot, it's gonna be sunny. I don't even, haven't even looked at it yet, but I'm gonna throw it into the air. It's gonna be hot and it's gonna be great. Prima weer dus op de atletiekbaan in München vanavond. Het weer nog hier, tenminste veel grijs. En in het noorden en westen kan het vanochtend regenen. Later vandaag is het wisselend. Af en toe wolken en af en toe zon. Op sommige plekken is er ook weer kans op een bui.